Mark Hokke met het NOS-journaal. Het Europees Agentschap Veiligheid van de Luchtvaart gaat eenheid brengen in het vliegen over conflictgebieden. Nu bepaalt ieder land zelf waar wel en niet wordt gevlogen, maar het Europees Parlement heeft besloten dat dat straks verleden tijd is. De nieuwe werkwijze moet rampen als die met vlucht MH17 voorkomen. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd boven Oost-Oekraïne neergehaald, terwijl maatschappijen van andere landen daar al niet meer vlogen. De Europese Commissie doet onderzoek naar de voorgenomen overname van Tele2 door T-Mobile. Die fusie zou kunnen leiden tot hogere prijzen, minder keus en minder innovatie voor Nederlandse klanten. Volgens de Europese Commissie is toegang tot betaalbare en kwalitatief hoogwaardige telecomdiensten essentieel voor een samenleving. En om dit in Nederland te kunnen blijven garanderen moet volgens de Commissie onderzocht worden of de overname van Tele2 door T-Mobile wenselijk is. De advocaten van Michael P. zeggen dat hun cliënt niet van plan was Anne Faber te verkrachten en te doden, maar dat hij impulsief en agressief handelde. Het OM eiste vanmiddag 28 jaar cel en tbs voor P. De verdediging vindt dat die straf lager moet zijn, maar is wel voor het opleggen van tbs, omdat P. zegt dat hij zich wil laten behandelen. De KNVB stemt woensdag voor Marokko als de locatie van het WK voetbal in 2026 wordt gekozen. Bondsvoorzitter Michael van Praag zegt dat Nederland zoiets terug wil doen... voor al het mooie dat Afrika en Marokko het Nederlandse voetbal hebben gebracht. En de veiling van het eerste vaatje nieuwe haring op de Scheveningse visafslag... heeft 78.000 euro opgebracht. Een groothandel heeft het vaatje gekocht. Vorig jaar werd met het eerste vaatje minder geld opgehaald. Toen was het 65.000 euro. De opbrengst gaat ieder jaar naar een goed doel.